Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren zijn in coronatijd vaker een relatie begonnen uit verveling... zeggen onderzoekers van Rutgers en SOA Fonds Nederland. Jongeren vonden het tijdens de lockdowns lastig om alleen te zijn of misten intimiteit. deel gaf aan dat dat een reden was om een relatie aan te gaan... die er anders misschien niet was geweest. Verder werd er volgens de onderzoekers in coronatijd minder gedate... hadden jongeren ook minder seks. Nu alle coronaregels zijn verdwenen, denken ze dat jongeren dat gaan inhalen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 3,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen, zegt de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Het grootste deel daarvan, dik 2 miljoen mensen, is in Polen terechtgekomen. Ook bij de grens met Rusland zouden kilometerslange lange rijen met auto's staan. En er is weer eens een eredivisietrainer gesneuveld. FC Utrecht heeft René Haken ontslagen, omdat de club vindt dat de resultaten tegenvallen. Utrecht staat zevende en ging afgelopen weekend onderuit tegen directe concurrent Groningen. Strand, Larsen en het is hem. De paas van Elhan Kouri en weer Strand Larsen. En daarmee pakt Groningen drie hele dure punten in Utrecht in die strijd om play-offs. Het werd 3-1 en blijkbaar was dat dus de druppel. Tot het einde van het seizoen staat assistenttrainer Rick Kruis langs de lijn. En een bijzonder project in Amsterdam om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. In een hotel in de stad zijn speeddates georganiseerd tussen ouderen en jongeren. Niet alleen nuttig om dus iets te doen aan die eenzaamheid. Je kan ook echt veel van elkaar leren, zegt deze jongen. Ik krijg allemaal wijze lessen mee. Eh, hoe ik met mijn huwelijk om moet gaan. Eh, wat voor tv ik moet kijken. Hoe ik kan besparen op Ziggo. En wat allemaal niet meer. Het gaat de hele tijd door. Hoeveel kinderen je kunt, kunt krijgen. Maar... <laughs> En ook vooral hoe. <laughs> Het weer zonnig en in het zuiden kan het voor het eerst dit jaar 20 graden worden. Op sommige plekken zelfs 21. In de rest van het land net iets koeler. Morgen zon en dan wordt het een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 you all my feelings. Wide awake, I'm dreaming. I found a love. Oh, yeah.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 I'm strolling is dream time.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 Het meeste geld werd bevroren bij trustkantoren. En er is nog niets bekend over het motief van de 18-jarige Zweedse scholier... die gisteren in Malmö twee vrouwen heeft gedood. Volgens de politie was de man geen bekende. De slachtoffers waren docenten. Het weer, het is vandaag zonnig. Vanmiddag wordt het 18 tot 21 graden.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 je eerlijk, heb geen ander verlangen, nee Mami, dimelo, dale, dale, die melo. Ik word gek van al die dingen die je fluistert in mijn oor Dus ga door tot manjana En maak het heter dan de zon in Havana, yeah Dit is ZFM That's what I want, yeah. You know what I want, yeah.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 talking myself. I just want live my life, if I'm judging. I don't like bad, I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far my money they double. As my money they pile up, oh, make me oh, oh. As my money pile up, finish. We could try to enjoy. But I know the finish. Oh, we could try to enjoy. Se kata kata uru uru not the finish. We eh, oh. could try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. We could dance like Luwala. Yeah. Luala, Luala. 嗯嗯嗯。